Twee uur. Zit van der Linden met het NOS-journaal. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië als een kleine vredesmacht, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. President Trump besloot eind vorig jaar om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië, nu volgens hem IS is verslagen. Als de Amerikanen vertrokken zijn, wordt voor het lot van de Koerdische militairen gevreesd. Trump heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld. Ze hebben afgesproken om te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van het land. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van apparatuur... die gebruikt wordt bij het meten van de Groningse aardbevingen. De fout werd in augustus 2018 ontdekt... en in december zijn de meters opnieuw afgesteld. Minister Wiebes laat de consequenties nu onderzoeken... want op basis van de KNMI-metingen wordt gekeken of huizen versterkt moeten worden. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. Regeringspartij VVD benadrukt dat er geen twijfel mag bestaan over meetgegevens. Een nationaal holocaust-namenmonument wordt ruim twee keer zo duur als verwacht. Dat verschil wordt bijna in zijn geheel betaald door het Rijk. Via fondsenwerving moet nog 1,7 miljoen euro opgehaald worden. Als dat niet lukt, betaalt het Rijk dat bedrag ook. Volgend jaar moet de gedenkplaats met daarop de namen van de vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti klaar zijn. Een zesjarig Nederlands meisje is in Frankrijk zwaar gewond geraakt tijdens een skiles. Ze zat in een stoeltjeslift minutenlang met haar hoofd vastgeklemd. Het meisje werd bovenaan de skipiste bewusteloos aangetroffen. De volwassenen die naast haar zaten leken de hele reis niets te hebben gemerkt, schrijven Franse media. Het meisje is gereanimeerd en kon per helikopter naar een ziekenhuis gebracht worden. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht.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 So tell me myself some more, some way. van Zandvoort, op 106.9 CFFM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 Alle alcohol op mij, alle drugs op mij, alle vrouwen op mij, ik laat het regenen Antwoord heeft het. each other's fires. We just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody. We're the ones they wanna be like.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 www.zfmzandvoort.nl 没足够。 penetrates and leaves you blind and What's the gal just a happy dancing. Eh?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 body